Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Woedende reacties op de Russische aanval op een kerncentrale. Vannacht werd in Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne... de grootste kerncentrale van Europa door de Russen beschoten. Een van de reactoren zou zijn beschadigd. Ook brak er brand uit in een trainingscomplex. De Russen zouden de boel inmiddels hebben overgenomen. De president van Oekraïne is woedend en noemde de aanval nucleaire terreur. Deze oorlogsexpert is het daarmee eens. Het aanvallen van de kerncentrale wordt over het algemeen toch wel beschouwd als eh, strijdig met het internationaal eh, het humanitair oorlogsrecht. Omdat, mocht het daar fout gaan, je krachten ontketen die je gewoon niet kunt overzien en buitenproportioneel veel schade oplevert. Ook de Britse premier Johnson heeft al van zich laten horen. Hij maakt zich zorgen om de aanval en wil dat de Verenigde Naties vandaag nog bij elkaar komen om erover te praten. En later vandaag beginnen in China de Paralympische Spelen. Ook daar gaat het over de oorlog in Oekraïne. Bij deze editie zijn de Russen en Belarussen daarom niet welkom. Correspondent Sjoerd Den Daas loopt rond bij een van de stadions waar veel gesport gaat worden. Hij vraagt daar aan iemand die de Olympische fakkel draagt wat ze ervan vindt dat de twee landen niet mogen meedoen. Ah, <laughs> Goed, <laughs> wat een vraag, zegt Wang Jingyang. De Olympische geest is om alles ten goede te keren. Sport moet verbroederen. De geest van sport kent geen nationale grenzen. En nog even naar de sport. Nederland komt vannacht al in actie op het para-alpine skiën. Acteur Hugo Metzers legt zijn werk neer. Hij is de oprichter van een acteursopleiding in Amsterdam... en werd afgelopen weekend beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij als docent over de grenzen van studenten zijn gegaan... bij het vak functioneel naakt. Daar is hij van geschrokken. En er gaan vanaf vandaag weer extra coronaprikken de armen in. Een groep mensen kan een tweede booster halen. Gaat nu vooral om 70-plussers. En mensen met een immuunziekte of het syndroom van Down kunnen ook nog een keer geboost worden als ze dat willen. Het weer nog, een stralende dag voor de boeg. Blijft droog en zonnig en wordt vanmiddag 11 graden. Het weekend blijft zonnig. Het wordt dan rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Wel twee files nu op de provinciale weg de N9, Den Helder-Alkmaar... tussen afrit Egmond en Heilo 2 kilometer. Bijna een kwartier vertraging, dat komt door een auto met pech. En op de N201 Uithoorn richting Hilversum... tussen de afwit Nederhorst en Berg en Hilversum 2 kilometer... met zo'n 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree, en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn. Wil jij ook een eerlijke toekomst voor ons dorp?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 Oh my, all alone it is what it is. I'm up in Soho, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York.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 Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer speel al maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, komt. ritme van Zandvoort, Zandvoort.